Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Het aantal museumbezoeken is in 2020 met 60% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Voor dit jaar verwacht de museumvereniging een verdere daling. Redenen zijn volgens hen de verplichte sluiting van musea als gevolg van de coronacrisis. Daardoor waren er ook weinig toeristen. De museumvereniging roept het kabinet daarom op om de noodsteun voor de museumsector door te zetten. In dit jaar en in 2022. Musea hebben flink moeten snijden in de uitgaven. Het aantal tentoonstellingen nam af en ongeveer 6800 medewerkers verloren hun baan. Onder wie ook veel stagiairs en vrijwilligers. Niet Novak Djokovic, maar de Rus Daniel Medvedev heeft de US Open gewonnen. De Servier kwam er in New York tegen Medvedev geen moment aan te pas... en verloor in drie sets. Voor Medvedev is het zijn eerste Grand Slam-titel. Djokovic had de derde speler in de geschiedenis met een Grand Slam kunnen worden... maar dat ging aan hem voorbij. Djokovic verloor daarmee de wedstrijd van zijn leven, zoals hij de finale vooraf betitelde. Noord-Korea heeft afgelopen weekend succesvolle tests met kruisraketten uitgevoerd. Volgens het staatspersbureau vlogen de raketten 1500 kilometer... voordat ze doelen raakten en in de zee terecht kwamen. In maart van dit jaar voerde Noord-Korea ook al testen uit met raketten... na een pauze van meer dan een jaar. Afgelopen maand bleek dat Noord-Korea ook weer aan de slag was... in de belangrijkste kernreactor. Een stap die kan duiden op de productie van kernwapens. Activisten zijn binnengedrongen bij een kalverslachterij in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland hebben ze zich daar vastgeketend. De politie is met zeker vijf eenheden aanwezig. Ook zijn er drie bussen van de ME.